ik ben Ismaël. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer van en naar het noorden ligt stil. Gisteravond is geprobeerd om koper te stelen op het spoor. Dat lukte niet, maar er is wel veel schade. Zwolle is het enige knooppunt voor het treinverkeer naar de noordelijke provincies. Tot zeker drie uur vanmiddag rijden er geen treinen van het harde naar Zwolle... en tussen Zwolle en Lelystad. En dat zal vast zorgen voor teleurgestelde reizigers, zegt verslaggever Mark Hamer. Ja, het is pas heel laat bekend geworden. Iets voor eh, ja, tussen 11 en 12 eigenlijk werd het nieuws bekend dat, eh, dat deze uh, opstopping er was. en ja, dus de mensen zullen wel verrast zijn, zijn geraakt. Konden niet meer even snel schakelen van oh, dan wordt het maar een thuiswerkdag. Dus ik ben heel benieuwd wat er hier zo meteen gaat gebeuren. Er is iemand aangehouden voor de diefstal. Onderhandelaars uit Oekraïne en de VS hebben vannacht in Florida gepraat over een plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Onder meer Trumps schoonzoon Kushner was daarbij, net als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio. Hij zegt dat die Oekraïne ook wil helpen bij de wederopbouw. Create tremendous prosperity for its people. Not just rebuild the country, but to enter an era of extraordinary economic progress. It's a country Ukraine has tremendous economic potential. Er kwam eerder al veel kritiek op het plan omdat dat in het nadeel zou zijn van Oekraïne. En dat zou veel gebied moeten afstaan aan Rusland en het leger flink moeten inkrimpen veel schade in Doetinchem door een zware explosie vannacht. Het gebeurde bij een koffieshop. In de omgeving vlogen dakpannen van daken, zijn er deuren gesneuveld en ook ruiten gesprongen. Er is nog niemand opgepakt voor de explosie. De afgelopen maand zijn vrijwilligers helemaal losgegaan op het bedenken van mooie teksten voor kerstkaarten. 25.000 gaan er naar eenzame ouderen. Gisteren is de megaklus afgemaakt en de eerste kaartjes zijn verstuurd. Was te horen bij Hart van Nederland. Met dit kaartje wil ik u laten weten dat ik aan u denk. U wordt niet vergeten. Het is een kleine moeite en ik kan me voorstellen als je heel eenzaam bent dat het best wel fijn is dat je dan van iemand dat hoort. Nou, dus de eerste hartstikke leuk. En ik hoop dat ik er nog meer krijg. Met zo'n kleine moeite, een paar uurtjes van je vrije tijd... breng je veel liefde, denk ik, binnen. Dat is echt mooi, echt leuk. Heeft u al schrijfkramp? Nee, dat valt wel mee, hoor. <laughs> Het went. 46% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam. Onder 85-plussers loopt dat op tot 60%. Dan nog het weer. De dag begint droog met wat zon. Vanmiddag meer bewolking en af en toe wat regen bij zo'n 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Bij de aansluiting met de N514 is het oponthoud een kleine 10 minuten. De N247, Horen richting Amsterdam, bij Broek in Waterland Noord een kleine 10 minuten oponthoud.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 Door koperdiefstal gisteravond rijden er geen treinen van het Harde naar Zwolle... en tussen Zwolle en Lelystad. Dat duurt tot zeker drie uur vanmiddag. De NS zet bussen op deze routes in. Er is iemand aangehouden voor de diefstal. Vandaag begint het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Suriname. Ze zijn vannacht aangekomen. De komende dagen ontmoeten ze nazaten van tot slaafgemaakten en inheemse gemeenschappen. De verdachte van de messenaanval op de Erasmusbrug in Rotterdam... staat vandaag terecht voor moord en poging tot moord. Bij de aanval werd een Duitser gedood en een Zwitser raakte gewond. De verdachte zegt dat hij een psychose had. Het weer eerst droog en vooral in het oosten ook zon. Vanmiddag soms regen en het wordt 5 tot 7 graden. Dit is ZFM. It's best that you be on your way and take your ego with you.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 Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't, no, thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. Love me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? I do. And all my ladies that be giving it up. Uh, what you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh, Ladies, just wanna hold a day, Miss Acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Let's be hit it off first sight like love dogs, bitch. many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed, but you know the ruby. Living it up, ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. To everybody that be living it up, we say. What? And all my ladies that be giving it up. Uh. What do you To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh. love Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right. Live your life. Love you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got a little uptight, turned off the light, and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy P. Let's turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out everybody that be living it up, we say What I do. And all my ladies that be giving it up, uh. What you do. To everybody that be living it up, we say What do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. Come on. For you. To everybody that be living it up, we say What I do.